Bij de actie waren 14 landen betrokken. De politie spreekt van de grootste operatie ooit in de strijd tegen ransomware. Het meisje van tien uit een pleeggezin in Vlaardingen is nog altijd niet bij bewustzijn. Burgemeester Wijbega zei in op één te vrezen dat het niet goed met haar afloopt. Het meisje werd vorige week zwaargewond opgenomen in het ziekenhuis. Haar pleegouders zitten vast op verdenking van doodslag. Ze worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Over het pleeggezin zijn de afgelopen maanden meerdere meldingen gedaan. Buurtbewoners hadden vermoedens van mishandelingen. Ook de school van het meisje en het meisje zelf zouden aan de bel hebben getrokken. Een man die bijna 100.000 euro verloor op een illegale goksite krijgt zijn geld niet terug. De man verloor het geld sinds 2015. Op dat moment was online gokken nog verboden. De man hoopte met dat argument zijn geld terug te krijgen... maar de rechtbank in Breda geeft hem geen gelijk. De overheid was in 2015 al bezig met online gokken te legaliseren. Een gitaar van John Lennon is in New York geveild voor 2,9 miljoen dollar omgerekend zo'n 2,7 miljoen euro. Daarmee is het de duurste Beatles-gitaar die ooit is geveild. Veilinghuis Julians verwacht dat het hoogste, verwachtte dat het hoogste bod tussen de 600 en 800.000 dollar kwam te liggen. Maar dat bedrag werd dus een stuk hoger. Het muziekinstrument is te horen op het album Help en is te zien in de gelijknamige Beatles-film uit 1965. De gitaar heeft jarenlang op zolder gelegen, maar is onlangs opgeknapt. Wie de nieuwe eigenaar is, is niet bekend. Het weer. Het is wisselend bewolkt. Ook vallen enkele buien. Vanmiddag is in het binnenland kans op hagel en onweer. Tussendoor laat de zon zich zien.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 If you think I can afford to support you if you want to, ever think about ever down? I guess they think that I'm not good enough for you. But maybe you ain't never gonna feel this way. You ain't never gonna know me. But I know you. Singing in our things can only get better. It Can only get, it can only get, think it over me, you know know that things can only get much love to deal with this disease. I look at things now.